en zei op de Amerikaanse televisie dat zijn land nooit een kernwapen zal ontwikkelen. Volgende week gaat de Iraanse president naar de algemene vergadering van de VN in New York... waar hij ook een ontmoeting heeft met de Franse president Hollande... en mogelijk ook met de Amerikaanse president Obama. De burgeroorlog in Syrië is een in een padstelling terechtgekomen. En de regering zal oproepen tot een staakt het vuren als er een vredesconferentie komt. Dat heeft vicepremier Jamil gezegd in een interview met The Guardian. De burgeroorlog duurt al twee jaar en heeft meer dan 100.000 mensenlevens gekost. Volgens Jamil is geen van beide kanten sterk genoeg om te winnen. Het dodental door de tropische stormen in Mexico is opgelopen tot zeker 97. Daarnaast worden nog 68 inwoners van een bergdorpje vermist. Het plaatsje La Pintada werd bedolven onder een aardverschuiving. In de modderstroom zijn twee lijken gevonden. 400 dorpsbewoners hebben het overleefd. Bij een ontploffing in een huis in Didam zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen. In het huis woonde een gezin. De slachtoffers zijn waarschijnlijk de ouders. De twee kinderen van 17 en 19 jaar waren op het moment van de ontploffing niet thuis. Ze zijn opgevangen door hulpverleners. Volgens de brandweer is er niets meer over van de woning. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De Amerikaanse actrice Kate Blanchett gaat het diner van schrijver Herman Koch regisseren. Het is niet bekend of Kate Blanchett in haar regiedebuut zelf ook een rol heeft. Eerder werd bekend dat het diner het meest vertaalde Nederlandstalige boek ooit is.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 hebben het allemaal wel eens. Iets klopt er niet aan je auto. Gelukkig kunnen we nu ook bij twijfel de Wegenwacht bellen. Ze geven advies. En als het nodig is, komen ze naar je toe. Dat is nieuw. Neem daarom, net als wij, Wegenwachtservice.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 PvdA de Samson weet nog niet of zijn fractie...